Uur. Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Meer dan 80.000 mensen zijn uit Rafah gevlucht... nadat het Israëlische leger het oosten van die stad maandag is binnengegaan. Dat zegt een organisatie van de VN. Zo'n 1,4 miljoen mensen waren eerder juist naar Rafah gevlucht... omdat andere plekken in de Gazastrook werden gebombardeerd. De VN zegt dat het hele vluchten voor veel gezinnen ondraaglijk is... omdat het nergens veilig is. De VN en de Wereldgezondheidsorganisatie hebben al vaak gewaarschuwd voor een catastrofe in Rafa als Israël daar zou binnenvallen. Op een plein in Malmö is een protest aan de gang tegen de deelname van Israël aan het Eurovisie Songfestival. Dat land is vanavond aan de beurt. Dat is niet het enige protest dat gehouden wordt. Vanavond is er ook nog een pro-Israël demonstratie. Ook is er dit jaar veel meer beveiliging dan normaal. Dat zegt correspondent Rolien Kreton. Het is eh, het meest beveiligde songfestival in Zweden ooit. Het is natuurlijk erg beladen allemaal. Je merkt dat er heel veel eh, politie is. politie krijgt ook versterking van buurlanden, van Noorwegen en Denemarken. Ze maken ook gebruik van drones, helikopters. politie loopt ook zwaar bewapend rond. Het gebeurt normaal gesproken nooit. Ja, dat allemaal om het spektakel van vanavond zo goed mogelijk mogelijk te laten verlopen. Ja, Joost Klein treedt vanavond dus op. Europapa steeg wekenlang in de peilingen, ook bij boekmakers. Maar is nu weer een plekje gezakt, van plek 7 naar 6. Joost Klein zegt voor ons microfoon, ja, en ik quote maar even... dat het hem echt aan zijn reet kan roesten. Ook de maker van het nummer, Tantu Beats, zal er niet wakker van liggen. Hij heeft alle vertrouwen in de originaliteit van Europapa. Dat ontstond na het kijken van alle eerdere Nederlandse inzendingen. Er was geen één liedje die het had over Europa. Het zit zelfs in de naam, Eurovisie Songfestival. Waarom heeft nog nooit iemand iets gezongen over Europa als geheel? En toen hebben we een dag of zes, zeven hebben we gewoon muziek gemaakt bij mij thuis. Het allereerste wat wij maakten was een combinatie van deze twee geluiden. En toen had, had ik dit gemaakt. Ik denk vanaf het moment dat ik daar wat bas en eh, ook wat drums aan toevoegde, kwam Joost al best wel snel met het eh, ja, Welkom in Europa.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 Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een Brits-Palestijnse arts die komende week bij de Universiteit van Amsterdam zou spreken... mag Nederland niet in. De arts spreekt zich veelvuldig uit tegen de Israëlische agressie in Gaza. Eerder werd hij al geweigerd in Duitsland en Frankrijk. Bij een vliegtuigongeluk in Senegal zijn zeker 10 mensen gewond geraakt. Een Boeing 737 raakte bij het opstijgen van de startbaan. De medeoprichter van het Panamese adviesbureau achter de Panama Papers is overleden. De rechtszaak rondom die wereldwijde witwaszaak was net begonnen...